Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Obama wil een half miljard dollar uittrekken... om Syrische rebellen te steunen in hun strijd tegen president Assad. Hij heeft het congres gevraagd om het plan goed te keuren. Hij hoopt dat wapens en training de rebellen meer kans geven... in hun strijd voor vrijheid. Bovendien denkt hij dat het toenemende geweld van ISIS-rebellen... ermee kan worden aangepakt. De oppositie in het Amerikaanse congres pleit al langer voor het bewapenen van Syrische opstandelingen. Tot nu toe krijgen die alleen nachtkijkers en beschermende kleding van Amerika. Het softdrugsbeleid van minister Opstelten moet grondig veranderen, vindt de PvdA in de Eerste Kamer. Senator Guusje ter Horst zei in Nieuwsuur dat Opstelten een regio moet aanwijzen om te experimenteren met gereguleerde teelt voor de coffeeshops. Opstelten is fel tegen zo'n proef. Hij wil juist een strenger softdrugsbeleid. Bij vijf Nederlandse veehouderijen is een verboden medicijn ontdekt in veevoer. Toezichthouder NVWA zegt dat alle dieren op de boerderijen worden onderzocht. Dieren met het middel in hun bloed worden afgemaakt. Volgens de NVWA is daar geen gevaar voor de volksgezondheid. De 28 EU-leiders hebben in Ieper in West-Vlaanderen de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog herdacht. Het is dit jaar een eeuw geleden dat die oorlog uitbrak. De bijeenkomst in Ieper was het begin van de EU-top. Die wordt voortgezet in Brussel. Daar is het belangrijkste agendapunt de opvolging van voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Duitsland en de Verenigde Staten zijn op het WK doorgedrongen tot de achtste finales. Duitsland won met een 1-0 zegen van de VS. De Amerikanen blijven tweede in de pool. Portugal won met 2-1 van Ghana, maar dat was niet genoeg voor de achtste finales. Het weer, vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot 12 graden. Morgen kans op een bui, vooral in de middag. Het wordt dan 19 tot 22 graden.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 En om even goed wakker te worden, een, eh, een nummer wat ietsje up-tempo is, maar wel heel mooi. Een oudje van de Everly Brothers, ik had het aan Kita Zwetsloot eh, beloofd. The Wings of a Nightingale. Nou, Kita, alsnog, daar komt hij aan. Samen met Everly Brothers vlogen wij even over de, over de zee met, eh, met, met, vleugeltjes van een, eh, ja, van een nightingale, van een nachtegaal. Speciaal voor Kita Zwetsloot. En eh, een van de Everly Brothers, Phil Everly, overleed 3 januari van dit jaar. Werd 75 jaar oud. En ik weet niet of de overgebleven Everly Brother nog muziek maakt. Denk het niet. Ik denk dat hij er ook mee gestopt is. En dat hij verder van zijn welverdiende pensioen geniet, luisteraars. Ja, Marius verburingen vraagt een nummer aan van Janice Ian en dat heet Jesse. He just see your face in the place where we lay by the hearth, all apart. It hangs. Eu sei. applaus voor Janice Ian met het prachtige nummer Jessie. Ja, een speciaal voor Marius van Buringen en natuurlijk ook voor Lidwien. Ja, luisteraars, ik ga eens een, eh, een verzoeknummer voor mezelf draaien. Hoe vindt u dat? Eh, dus, eh, wat voor smaak heb jij nou, Duif? Nou, luister. Een van de mooiste liedjes van Eva Cassidy. You take my breath away, oftewel... Je doet mijn adem stokken, ja. Sometimes It amazes me how strong the power. een kippenvel nummer trouwens. Dat geldt voor de meeste eh, nummers die zij op deze verzameld cd heeft gezet. The Best of Eva Cassidy. Songbird is er zo'n voorbeeld van. En eh, nou, er staan zoveel mooie nummers op. Time After Time en Summertime. En, nou, Imagine, niet te vergeten. Dat nummer van John Lennon. We gaan even terug naar de jaren 60. Eh, eind jaren 60, begin jaren 70 luisteraars.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 Het heerlijk om te draaien. Goud van Oud, Boudewijn de Groot met... Eh, nou, we hoorden het, het testament. If You Go Away, al door zoveel mensen gecoverd. Hè, nummer qui pas, zeg maar, van Jacques Brel. Eh, door niemand minder dan eh, Dusty Springfield natuurlijk.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 En eh, ja, Julio heeft natuurlijk bij uitstek een eh, romantische stem voor de dames. Nou, dames, ik hoop, ik hoop dat u ervan heeft genoten. Ik heb hem speciaal voor alle lieve dames in Zandvoort en omstreken gedraaid vanavond. Nou, wat heb ik nog meer voor u klaarstaan? Wat dacht u van een oudje van de Beatles? Who knows how long I've loved you know van de White Album was dat eh, I Will. U bent afgestemd luisteraars op eh, ZFM Zandvoort en u luistert naar Tussen App en Vloed.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 Persoonlijk vind ik dit een mooiere uitvoering eh, van Thomas Berger, want die hoorde nu, dan, eh, dan Gordon, die daar oorspronkelijk natuurlijk een gigantische hit mee had. Zijn eerste hit, als ik me niet vergis. Waar hij ook mee doorbrak en eh, niet meer van het scherm af te rammen, hè, Gordon. Ja, maar Thomas Berger, die, ik vind hem steeds beter worden, die jongen. Die zingt, hij heeft een mooie stem en dit nummer vertolkt hij ook prachtig. Ik blijf nog even Nederlandstalig. De nummer waar ik heel veel respect voor heb. Uh, zijn een nummer opgenomen door Martine Bijl, Simone Kleinsma. Eh, wie, wie, doet er nog meer mee? Nou, natuurlijk eh, Robert Long. Vanmorgen vloog ze nog. Het komt waarschijnlijk omdat ik een duif ben, luisteraars. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gracieus. En zo verheven zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten, die zachte veertjes, stuk geschoten. Door Vanmorgen vloog ze nog. Wat moet dat heerlijk zijn? Wat? Om te verwoorden wat je voelt. Te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. even bij u blijven. Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven. En ook gedichten. Mag ik blijven? Graag. Wat moet dat heerlijk zijn? op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid. Op eigen kracht de mens ons en dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten, stervende vogel aangeschoten. Nee. Deze wees een moeder, het is ons lot. Hij kan niet zo. geleden zong hij nog. Dan heb ik het natuurlijk over Robert Long, want had hij toch een prachtige stem, die man. Tussen app en vloed. Donderdagavond live, gepresenteerd door Charles Duif. groep niet hebben herkend. Dit was de groep America met This is for all the lonely people. Nou, ik ben even het dorp in geweest, speciaal voor Karin Kok. En ik draai hem voor haar maatje. En ik heb 9 miljoen fiets achterover gedrukt.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 So don't call me a liar, just believe everything that I say. a thing we can't deny, like the fact. Ja, en best maatje van Karin. 40 jaar vriendschap. Karin zegt op naar de volgende 40 jaar. En eh, je komt nooit meer van eraf. Nou, dat is toch mooi om te horen. Hè? Maar ze neemt je ook precies zoals je bent. Just the way you are. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today... can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. never could have come this far. No love. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion of your hand. Hey there, you always have my unspoken passion.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 What will it take till you believe in me the way I, I, I believe in you. Yeah, hey, I, I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord. I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you are. don't want to work that hard. No love, I just want some someone to talk to. I want you. Barry White, The Way You Are. Natuurlijk bekend van Billy Joel. Dit is uh, Clouseau, Koen Wouters. Ik kijk op mijn klokje. Ik kan er nog één doen hierna. Zie me graag. Ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag. Wil ik nooit veranderen. Zie me graag heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij en niemand anders. Jij hebt een plaats hier in mijn hart. Dat hart van mij lijkt soms op slot. Het maakt je zo verward. Ik wil gewoon maar dingen samen doen met jou als jij dat ook zou willen, kom dan gauw. Zie me graag, ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen. Zie me graag, ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij anders. Als je weg met twijfels is bezaaid. Weet alsjeblieft dat het voor mij om niemand anders draait. Zie je dan niet dat ik gewoon maar van je hou. En dat ik mijn je bij me hoort. Zie me graag, ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen. Zie me graag, ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij. niemand anders dan jij. Niemand anders. Ik wil niemand anders. Blueso, onze Zuiderburen, Koen Wouters, die zong het Zie me graag. Ik eh, ga eruit luisteraars met het nummer van eh, eh, Barclay James Harvest. Mondvol. En die hebben het over titles. En daar komen allemaal titels van Beatle nummers voorbij. Daar ga ik mee afsluiten, want ik kijk op mijn klokje. Het is alweer bijna 12 uur. Ik wens u allemaal een hele fijne uh, nachtrust toe. Ik ben er volgende week donderdag niet. Dan heb ik andere verplichtingen helaas. Maar die donderdag daarop, dan eh, kom ik natuurlijk gewoon weer hier bij ZFM Zandvoort. U laten genieten van eh, mooie nummers bij tussen app en vloed.